Vennegoor speelde 19 wedstrijden in het Nederlands elftal. Het weer, geregeld buien, hier en daar met onweer en hagel. Temperatuur 13 graden. Vanavond minder buien, vannacht bijna overal droog. Dit was het... Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor brugge 2 kilometer file.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 De Europese economie is aan een recessie ontsnapt. Voor zowel de groep van 17 eurolanden als de grotere groep van 27 EU-landen was het economische groeipercentage afgelopen kwartaal nul. In het laatste kwartaal van vorig jaar kromp de economie van zowel de eurozone als de EU nog met 0,3 procent. Omdat er geen sprake is van twee kwartalen krimp op rij zit Europa niet in een recessie. De cijfers zijn beter dan analisten hadden verwacht. De meevallende cijfers zijn vooral te danken aan Duitsland. Daar groeide de economie afgelopen kwartaal met een half procent. In Nederland was de krimp in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar 0,2 procent. Dat is het derde kwartaal op rij dat de economie krimpt. Nederland is dus nog niet uit de recessie. De politievakbonden gaan weer onderhandelen met minister Opstelten over een nieuwe CAO. Ze schorten hun acties op tot de volgende maand. De politie begon in maart met acties voor meer loon, mogelijkheden voor vroeg pensioen en verlichting van de werkdruk. De acties bestonden onder meer uit het niet beboeten van kleine verkeersovertredingen. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima hebben op Paleis Noordeinde in Den Haag de appeltjes van Oranje 2012 uitgereikt. Het Oranje Fonds bekroont met de appeltjes initiatieven die verschillende groepen mensen met elkaar verbinden. Dit jaar is het thema Groen Groeit. De drie winnaars krijgen een bronzen beeldje gemaakt door de koningin en een geldbedrag van 15.000 euro. In Roosendaal is het NS-station ontruimd vanwege een lekkende tankwagon. Het treinverkeer rond Roosendaal is stilgelegd. Uit de bijna lege wagon lekt een kleine hoeveelheid ethanol. Brandweer en ProRail nemen maatregelen om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Verwacht wordt dat het treinverkeer rond drie uur kan worden hervat. Het weer. Geregeld buien, hier en daar met onweer en hagel. Temperatuur 13 graden.